Vrijdag gaat die in, vertelt correspondent Frank Genoud. Zo'n lockdown was er dit voorjaar natuurlijk ook al in Frankrijk. Maar daar zijn nu wel een aantal versoepelingen aangebracht. De scholen blijven open, fabrieksarbeiders, boeren, die mogen bijvoorbeeld allemaal blijven werken. En heel belangrijk voor de Fransen ook, ze mogen nog steeds op bezoek bij hun groot of ouders in verpleeghuizen. Duitsland gaat vanaf maandag een lockdown in. Alleen winkels en scholen blijven daar open. En Vlaanderen gaat vannacht al gedeeltelijk op slot. De politie is bang dat een vermist meisje van 15 in een levensgevaarlijke situatie zit. Het gaat om Celine uit Brabant. In een Amber Alert vraagt de politie uit te kijken naar haar. Ze stapte vorige week bij een man in de auto vlakbij haar huis in Bergen en sindsdien is ze verdwenen. Zou kunnen dat ze na een chatsessie verdwenen is, want Celine chatte vaak met jongens en mannen. Er is een nieuw koraalrif ontdekt in de Great Barrier Reef in Australië. Is in 120 jaar niet gebeurd. Het rif is zo hoog als een wolkenkrabber en anderhalf kilometer breed. Klinkt als goed nieuws, maar ook dit koraal is er, net als de rest van het gebied, niet goed aan toe. Door het steeds warmere zeewater gaat het koraal dood. En autodieven slaan steeds vaker hun slag in Brabant. Vooral in Eindhoven is het raak. Daar worden regelmatig auto's compleet van de binnenkant gestript, zegt deze monteur. Hier zijn ze denk ik gestoord geweest. Hier hebben ze stuur nog laten zitten. Maar je ziet het hele navigatiesysteem, de control unit, alles is weg. Vaak zijn BMW's de klos en dan vooral degene die je zonder sleutel kan openen. Iemand die bijvoorbeeld boodschap is gaan doen, die wordt gevolgd tot zijn woonhuis. Nou, stappen uit, pak je de sleutel, doen de, de, afstandsbediening de sleutel dicht. Maar ondertussen wordt de sleutelfrequentie gekopieerd. En dan komen ze straks terug en de auto gaat open zonder alarm.